van 4 uur. Freddy van Tijn met het NO erkend als aardbevingsschade. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen blijkt verder dat 25.000 van hen meer dan één keer schade hebben gehad. Het onderzoek probeert in kaart te brengen wat de effecten van de aardbevingen zijn op de bevolking. Om een betrouwbare schatting te kunnen maken van het aantal getroffenen hebben de onderzoekers de gegevens van de NAM over het aantal schaaldemeldingen gecombineerd met cijfers van het CBS en het kadaster. Tijdens de G20-top in China onderhandelen Rusland en de VS ook over een bestand in Syrië. Volgens de Amerikaanse minister Kerry wordt er morgen verder gepraat. Een staakt het vuren moet humanitaire hulp aan de bevolking in de belegerde steden mogelijk maken. De Chinese president zei bij de opening van de handelstop dat de wereldeconomie zich aan het herstellen is, maar dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om de handel een verdere impuls te geven. De autoriteiten in Singapore melden dat er 27 nieuwe gevallen van het Zika-virus zijn vastgesteld. In totaal telt Singapore nu ruim 240 besmettingen. Er is geen verband met de virusepidemie in Zuid-Amerika. Het gaat om een infectie door een mug uit de eigen regio. In buurland Maleisië maakte de minister van Volksgezondheid gisteren bekend dat daar ook een Zika-besmetting was vastgesteld. Ook daar door een lokale infectie. De Formule 1 Grand Prix van Monza in Italië is gewonnen door Nico Rosberg. De Duitser verwees Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton naar de tweede plaats... en verkleinde daarmee zijn achterstand in het klassement tot twee punten. Max Verstappen kwam op het circuit van Monza niet verder dan de zevende plaats. Het weer, af en toe stevige buien, soms met onweer. Tussendoor ook zon, vooral aan zee staat veel wind.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat een file van 6 kilometer tussen knooppunt EMS en de afrit Bunschoten. De andere kant op van Amersfoort naar Amsterdam heb je ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge. Bijna 20 minuten oponthoud is er op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Voorburg door wegwerkzaamheden. De A12 is dit weekend namelijk dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat bij knooppunt Lunette 3 kilometer ook door de weg, eh, wegwerkzaamheden. Daar is maar één rijstrook open. En de N458 van Bodegraven naar Woerden is dicht door een ongeluk tussen Nieuwerbrug en Woerden.